Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De verhoren over de kapitoolbestorming zijn begonnen. Bijna anderhalf jaar geleden ging het helemaal mis bij dat gebouw in Washington. Aanhangers van Donald Trump liepen na een oproep van hem naar het Kapitol, En daar werd het gebouw bestormd en vernield. Het is belangrijk dat de hoorzitting daarover is begonnen, vertelt onze correspondent. Met deze eerste verhoren wil de commissie nogmaals duidelijk maken... hoe gewelddadig die bestorming op 6 januari is geweest. Aan de hand van getuigenissen van mensen die hier zelf aanwezig waren... komt een beeld naar voren dat het echt een doelbewuste aanval was... ingegeven door de oproep van één man. Donald Trump. Uit de verhoren blijkt ook dat Trump het eens was met heftige uitspraken van de bestormers. Die riepen dat vicepresident Mike Pence opgehangen moest worden. Hij wilde de verkiezingsuitslag niet tegenhouden. Trump zou hebben gezegd dat Pence dat verdiende. Er was gisteravond weer een stille tocht voor Gino van 9. Dat jongetje verdween vorige week uit het speeltuin en werd dood teruggevonden. Eerder deze week werd er al bij stilgestaan in Kerkrade. Gisteravond gebeurde dat in Maastricht. Gino's zus Naomi gaf daar een toespraak. We hebben heel veel vragen. Er is veel onduidelijkheid. En dat blijft misschien ook wel zo. Dit mag nogmaals nooit en nooit meer gebeuren. Dank jullie wel allemaal. De duizenden mensen die meeliepen hadden lampjes, lichtjes en lampions bij zich om Gino in het licht te zetten. Hij was namelijk bang in het donker. De A2 bij Heel in Limburg is dicht door een ongeluk. Een truck vol kalfjes kwam vanochtend op zijn kant terecht. Hoe is nog niet duidelijk. Een paar kalven hebben het niet overleefd. De rest staat op de snelweg. De A2 is voorlopig nog dicht om de ravage op te ruimen en de dieren weg te halen. En een hoop kleine oogjes vandaag bij geslaagden. Een boel leerlingen hebben een feestje gevierd... en dat ze gisteren hoorden dat ze hun eindexamens hadden gehaald. De meesten hoorden dat via een zenuwslopend telefoontje. Maar in Norg in Groningen reden de docenten met een partybus door het dorp. Alleen bellen is ook zo saai. Dus toen hebben we bedacht van we gaan naar al onze leerlingen toe die geslaagd zijn. Heel blij dat ik geslaagd ben. En dat ze zo vroeg kwamen dat ik niet nog langer moest wachten. Hartstikke blij verrast. Ja, is prachtig toch? Het is geweldig heb ik het weer nog. Grijs, af en toe een buitje vandaag, vooral in het binnenland. De zon zie je weinig en het wordt 19 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In Noord-Holland staat nog file op de A10, de ring van Amsterdam. Bij Amsterdam Oud-Zuid is de vertraging een kwartier door een aanrijding. Er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. Estoy loca enamorada de ti. person, tell them work is over Just a little warning, we ain't stopping Can we just pretend it's already the weekend Give me that feeling, get a bottle of weekend So let's lose track of time Dance till that Friday night Pretend it's already the weekend If you're a freak like me Party een hoofdletter zet Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. came to be Well, see, I didn't know my father like the way that you know me My life is just too short for us to never be in touch Oh, that's why I wanna tell you that I love you very much Oh, even though I don't always show 9 is Zon, Zee, Zandvoort en Steps in the room.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 Ey. Si te tira yo te cojo, cojo, cojo, cojo, cojo, cojo. A las seis yo te recojo. Los aros me combinan con los zorros Yo quiero comerte, mami, no es Y si no tienes dónde dormir, en mi cuarto te aló. Y si te llama, dígalo que llame otra vez. Si vuelve batería con un yo te cojo, cojo, cojo, cojo, cojo, cojo. Hey. A las seis yo te recojo. Los aros me combinan con los zorros. Yo quiero su teclado tiene espacio. No le dé hora de volver, tú no eres un casio. <laughs> Bienvenidos al, al bloque cerebro. la blow. dice prendelo. Ey, ey, ey, ey, ey. Ella misma dice prendelo. Allá va con su. Como pudiese olvidar. night I dreamt of something de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oud-president Trump was het met de bestormers van het Capitool in Washington eens... dat zijn vicepresident Pence kon worden opgehangen. Dat hebben Trumps adviseurs gezegd tegen de parlementaire commissie... die de bestorming van vorig jaar onderzoekt. Honderden mensen hebben gisteravond meegelopen in een stille tocht voor Gino in Maastricht, de stad waar hij woonde. Eergisteren was er al een herdenkingstocht in Kerkrade, waar Gino logeerde toen hij verdween. De jongen van negen werd vorige week doodgevonden in Geleen. In zee bij Zuidoost-Engeland hebben duikers een beroemd scheepswrak uit de 17e eeuw gevonden. Het gaat om het koninklijke oorlogsschip de Gloucester dat in 1682 zonk. Het wrak werd al in 2007 gevonden, maar het werd nu pas bekendgemaakt. Het weer bewolkt met wat regen bij maximaal 22 graden.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 Ja, niet dat ik ooit echt ergens in heb geloofd. Het is meer gewoon, gewoon wat licht in mijn hoofd. Ik leefde dus solistisch, individualistisch ik mis niets, alles goed, alles klaar Maar sinds een paar dagen zijn al die idealen nu dus officieel geen stuiver meer waard Als ik alleen al naar je kijk dan hoor ik engelengezang Het is bijna religieus hoeveel ik godverdomme naar je verlang Een beetje liefde, een heel klein beetje liefde Oh heb je nog wat liggen voor mij Ik heb veel te bieden, een hart van kerosine En jij houdt aan jou steken bij. Zo halleluja, dat voelt behoorlijk goed. Ja, dit heb ik dus al die jaren gemist. Tot grote hoogte, de hemel te open. Ook al ben ik overtuigd dat is. Maar sinds een dag of wat geleden weet ik even niets meer zeker. Dat is niet per se per toeval ontstaan. Ik weet elke dag een keer of drie knieën dat je nooit meer uit mijn buurt weg zou gaan. Want als je mij alleen al aanraakt hoor ik gezang. Het is bijna religieus hoeveel ik godverdomme naar je verlang. Een beetje liefde, een heel klein beetje liefde. Oh heb je nog wat liggen voor mij? Ik heb veel te bieden, een hart van kerosine. En jij houdt daar je aansteken bij. Een beetje liefde, een heel klein beetje liefde. Oh, heb je nog wat liggen voor mij? Hart van benzine en hele beker knieën. waardoor ik in lichte laaien kwam te staan. Zo stond ik daar, volledig in de gloria, al maar een engel voor me verscheen. Zijn gulp opende en sans chaîne mijn ogen begon te bevorderen. Ja precies, alsof er een engeltje in je oog wist. En waar ik kort geleden nog vroeg om een heel klein beetje liefde, kreeg ik nu pakken. aan jou Een beetje liefde, een beetje liefde. Hart van benzine. Merci. met ZFM.